zaterdagavond van 9 tot 11. Koer de Keizer met Keizerrijk. welkom bij Keizerrijk, eh, zaterdagavond na 9 uur. En eh, we begonnen met Art Bruut, een bad comedian. En eh, ik ben hier tot 11 uur en ik ga gewoon muziek draaien van mijn smaak. Dus dat wil zeggen dingen die ik vet vind. En jij hebt je er maar in te schikken. Zo simpel is het. Ehm, dat is het format. Doe niks aan. Ja, ik, ik heb het ook niet verzonnen. Dat is niet waar, ik heb het wel verzonnen. Maar maakt niet uit. wat hebben we verder nog? verder hebben we natuurlijk nog Giel van Bokhoven, mijn grote vriend. En Cumu, zoals eh, eigenlijk elke keer. Nou, het is heel simpel. Blijf gewoon lekker luisteren tot 11 uur en eh, ik hou je wel bezig.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 Dat is met E lang IZ. Of kort IJZ. Of je zoekt me op op Facebook, dat is Koerte Keizer. En dat is Young the Giant en Cup Syrup. Care at all? I'm losing my mind, losing my mind dat we 33% meer luisteraars hebben. Wat wil zeggen, uh, Jim is gaan luisteren, zie ik op Twitter. Hey Jim, uh, leuk dat je luistert jongen, vind ik leuk. Uh, speciaal voor jou en alle drie de andere luisteraars. Dit is Chef Special en Scribben. I quit smoking three hours ago. Maybe still hope for my burn down soul. But then again, how's it so? I got a cigarette in my mouth, yo. Down I go. Nobody here to judge me though. Nobody here to stop me, no. Walking down the road with my megaphone. My pants down low, my big hat on and yo Notice I've been flown on these roads for a long time Notice I've been throwing shows as I go by We were so fine, you would hold me in the night and if there be a one-way ticket to those days I'ma jump up, go get it and go away Yes, I go away if you'd hold me in the night You keep on looking, keep on looking In your mirror to the ground You're thinking, what's that to deliver? if there ain't no one around. And if there's no one here to give you what you lost and haven't found, well then it's clear to me why you and me just fell in love with sound. I just don't, I don't get it, don't get it. Just let me now. I don't get it, don't get it. Just help me out. Don't get it now. I'm all out, out of words and out of sound. I don't get it, don't get it. Just let me now. don't get it, don't get it. Just help me out. Don't get it now. I'm all out words and out of sound. Scribbling this and I'm scribbling that. Check it. Scribbling this and I'm scribbling that. I ah, pity the fool that ain't skipping the track. Cause yo, this is what you get, man. This is a track. I don't give a damn if you're thinking it's waxy. Yo, let up another one, people are sleeping. Let up another one, people are dreaming. Let up another one, nobody sees me. Let up another one. You keep on looking, keep on looking in your mirror to the ground. You thinking what's that to deliver if there ain't no one around? And if there's no one here to give you what you lost and haven't found, well then it's clear to me why you and me is fell in love with sound. But don't get it, don't get it, just let me now. Don't get it, don't get it, just help me out. Don't get it now, I'm all out, out of words and out of sound. Don't get it, don't get it, just let me now. Don't get it, don't get it, just help me out. and out of sound. Peace to those who need it the most Let us lead them home, all them bleeding souls Although we don't know cause the reason gone And they easy coming and easy going Now scribbling this and I'm scribbling that Scribbling this and I'm scribbling that words and how to sound. I don't get it, don't get it. Just let me now. I don't get it, don't get it. Just help me out. Don't get it now. I am all out Out of words and out of sound. I don't get it, don't get it. Just let me now. I don't get it, don't get it. Just help me out. Don't get it now. I am all out Out of words and out of sound. I don't get it, don't get it. Just let me now. I don't get it, don't get it. Just help me out. Don't get it now. I am all out out of words and out of sound If at some point we all succumb, for goodness sake, let us be young. Cause time gets harder to outrun, and I'm nobody. Vaccines en eh, Wetsuit en daarvoor Chef Special en eh, Matt Scribblen. Eh, nou, Giel van Bokhoven die komt er zo meteen aan. Hij heeft weer, weer speciale wensen die hij mensen gaat voorleggen aan de telefoon. Maar dat komt allemaal straks. eerst de Red Hot Chili Peppers en The Adventures of Rain Dance Maggie. Vond je ook niet dat het heel professioneel klinkt? turn around and we go. Oh, well, then we go on, on, on, Tick tock, I want to rock you like the 80s clock. isn't allowed. Tugboat Sheila is into memorabilia. Who said three is a crowd? We're to get it on the go. Hey. fly gorgeous and bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy. Mr. Lover, lover, lover. Mm. Now Mr. Lover, lover, lover. <laughs> Girl. Mr. Lover, lover, lover. Mm. Now Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. romantic me fantastic. Touch me on me box, she says, Mr. Rose, smooth just like a silk Soft and cuddly, hug me up like a quilt I'm a lyrical lover Now take me thin or filled with my sexual physique You know me well, Bill, do me, oh my, well, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell Girl, you captivate my body, put me under a spell With your couscous perfume, I love your sweet smell You're the the young girl who can ring my bell And I can take rejection, so you tell me go to well, I'm bombastic really fantastic Touch me on my back, she says I'm Mr. Romantic Call me fantastic She touch me on my back, she says I'm Mr. Boom Boom Boom Boom Bombastic Really fantastic Touch me on my back, she call me Mr. Romantic Really fantastic She touch me on my back, she says I'm Mr. Boom Boom squeeze Baby please, let me take you to an island of the sweet cool breeze You don't feel like drive, well baby hand me the keys And I will take you to a place and set your mind at ease Don't you tickle my foot bottom, <laughs> baby please Don't you play with my nose cause I'm a hatchoon sneeze Well are you are the bun and me are the cheese And if I'm me are the rice, well baby love you the peas I'm bombastic, really fantastic Touch me on me box, she says I'm Mr. Oh, oh, oh fantastic Touch me on me butt, she says I'm Mr. Boom Boom Boom Bastic, tell me fantastic Touch me on me butt, she says I'm Mr. Whoa, Romantic, tell me fantastic Touch me on me box, she says I'm Mr. Boom Boom I say give me your lovin', girl your lovin' well good I want your lovin', can't be it like you should I give you your lovin', girl your lovin' well good. I want your loving, y'all. You remember the who you like to kiss and caress. Rub down every strand of your bandages. I'm bombastic, rated as the best. The best you should get, nothing more, nothing less. Give me your digits, chat on your address. I'll bet you confess when you put me to the test. That I'm bombastic, feel me fantastic. Doctrine on the box, she says I'm Mr. Ro Ro Romantic, silly, fantastic Doctrine on the box, she says I'm Mr. Boom Boom Bastic, me fantastic Doctrine on the box, she says I'm Mr. Ro Romantic, me fantastic Touch me on the box, she says I'm Mr. Bombastic Why? Girl, your admiration, it a me from the start With some physical attraction, girl, you know to feel the spark I want a few words, now go tell you no sweetheart Now go la ba la ba la ba la, not chat pure fart I'll get straight to the point, like a aura aura dart Home lay down in my jacuzzi and get some bubble bath Only song you will hear is the beating of my heart And we will mmm, mm, and have some sweet pillow talk I'm bombastic, tell me fantastic Touch me on the box, she says, Mr. Rose Tiana, nou, goedenavond. Goeie, goedenavond, u spreekt met eh, Giel van Bokhoven. Hi. Ehm, spreek ik met, met de escort service? Ja, klopt. Ehm, ik had op, eh, op het eh, ehm, telefoonboek.nl gezien. Ja. en ik zag dat u ook specials deed wat bedoelt u dan? Ja, dat vroeg ik me ook af wat dat waren. Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook af. Oh, <laughs> ik, ik, eh, ik kan een lijstje op, op, telefoongids.nl, eh, escort service. Ik zou het niet weten, meneer. Oh, nou ja. Ehm, ik, had, ik had een vraag. Mhm. Ehm, doet u ook aan eh, verkleed dingetjes? En wat bedoel je dan? Ehm, nou ja, een, een, een soort van rollenspel. Nou, ik doe zelf niks. Ik neem de telefoon op. Ja, ja, oké. maar ik bedoel, u als, als, als, als bedrijf er zijn dames die dat doen, ja. Ja? En, en heren? Nee, daar kan ik u niet aan helpen. Oh, oké. Want, ehm, nou ja, dame kan misschien ook wel. Ehm, ehm, ik, eh, ik wil graag eh, mijn vriendin eh, voor Sinterklaas een, een leuk grapje doen. Dus ik dacht misschien een, een, een, een, een, een, dame of een heer dan verkleed als Sinterklaas. Dat kan. Dat kan? Dat is geen enkel probleem. Ja? want, maar een, een man kan dus ook. Ja. Oké, ehm, en, en moet ik dan zelf het pak regelen? Nee. Oh, dat heeft u, heeft u daar liggen gewoon? Ja. <laughs> Ben ik de eerste die dit vraagt? Nou, ja. <laughs> ja dat komt goed. Ja? Daar wil ik wel voor zorgen, dat komt goed. Oké, ehm, en dan eh, dacht ik misschien ook, ja, um, wat, wat, eh, wat, wat met, eh, met een staf of zo. Ja? Dat, oh, dat kan allemaal. Dat kan allemaal. ik heb het idee dat ik hele rare vragen stel en nu vind alles prima. Ik vind, eh, ik vind niks raar. <laughs> Nog steeds niet. Nee, maar... Wacht dan zeg ik het. Echt ja? Wat, wat, wat is het raarste wat u ooit gehoord nou, heeft? Goed, daar ga ik niet over oh, uitwijken. oké. <laughs> ik luister. Nou ja, ehm, en misschien dan ook een Zwarte Piet erbij? Dat kan. Wauw, wat, wat, en, wat gaat dat ongeveer kosten? Dan, en het is dan ook de bedoeling dat je iets met uw vrouw doet? Of, eh? ja, ja, uiteraard, ja. Ehm, ga ik even kijken, ogenblikje. Ja, is goed. In welke woonplaats zit u? Ik zit in Feyenaard. Dat is in West-Brabant. Ga ik even kijken, ogenblikje. Ja. <clears throat> Spannend. Hallo meneer? Ja. Dan zit u op een prijs van 280 euro voor een volledig uur. Voor een volledig uur? Eh, voor twee man. Dat is alleen voor uw vrouw, hè? Ja, eh, ik, ik, ik kijk alleen. Ja. Oké, en, dan, dan kunnen staven, of eh, staffen kunnen ingebracht worden. En, eh, oh, wauw. 280 euro. Ik ga even, even verder zoeken en dan, dan, ehm, dan, dan bel ik u nog wat terug. Dat is prima. Dank u wel. Dag. Wauw. Ik deed vorig jaar ongeveer hetzelfde. Toen was het een stuk moeilijker, maar nu is het allemaal makkelijk. Dit zijn kinderen tegen kinderen. Tegen kinderen, inderdaad ik ben toch zeker Sinterklaas niet? En een mooie rode fiets En een hele grote weer Maar mee ze krijgt niet. Ik wil een racebaan En een nieuwe toverdoos Hoewel ik stel tevreden ben Wordt mijn vader altijd boos En hij wordt rood En hij wordt ja Hij spant mij is niet eens bekend belasting is dit. Hij trouwde met mijn moeder, dus niet met een rijke vrouw. Hij heeft niet eens een eigen huis, er staat een flatgebouw. Oh, was mijn vader maar gewoon een hele rijke vent. Dan werd er bij ons thuis niet meer gekeken op een cent. Nog zeker Sinterklaas niet zeker Sinterklaas niet. Ik ben zeker Sinterklaas niet. Ik ben zeker Sinterklaas trainers Killers en Ode to the Bouncer. En daarvoor Kinderen tegen Kinderen. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. En daarvoor dus uh, ja, escort, uh, escortbureau Siena uit Tilburg. Dus mocht je ooit een geile Sinterklaas nodig hebben, eh, bel hen. Wat, wat een helden. Dit is Snoop Dogg. My Madison. Yeah. like to dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash. A real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar. Young Trev on the drums. Grand Ole Opry, here we come. Uh. Jack be nimble, Jack be quick. Jack put the spoon on the candlestick. Dope stick pimpin' on the one trick pony. Yeah, she kinda skinny, but she gets my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, you know I got to have that medicine that prescription medicine, baby. You know, purple, orange, green. Jack starts hanging around with the fiends. Got strung out, sold the cow for beans. Told young wifey, I love you, honey. But you gotta hit the streets, go and get my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, the more dedicated, the more medicated. Can you feel me? Girl, my loves gonna last just as long as my high. And I'm high all day, every day. You can trust every word I'm gonna say will be a lie. <laughs> yeah, I lie sometimes. What's the use of the truth if you can't tell a lie sometimes, baby? Now dig this. Jack starts to track up and down the hill. Dr. Walker figure ace what he told to Jill. Come rain, come shine, come snow if the sudden. Get the fuck out, girl, and get my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, they say you can't buy me love, but you damn sure can buy me bud. Girl, my love's gonna last just as long as my high. Oh, I'm so high right now. How about you? You can trust every word I'm gonna tell you is a lie. Liar, liar. <laughs> Pants on fire. Girl, I love you. I love you though. Keizerrijk. Moerdijk FM. bingo players and cry just a little. And it's and Cooks. And, ah, how'd you like that? Nou, ik vind het lekker. Cooks. How'd you like that? En eh, we zijn bijna aan het einde gekomen van de eerste uur. Uh, Keizerrijk is jammer, maar het maakt niet uit. komt nog heel uur aan, dus eh, vrees niet. Tot 10 uur is dit hier geval nog de Van Bunny's en Come On Come On.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 And you wish you'd went home days ago to say goodbye or just alone. Don't keep Best schoon. Best schoon. Snow Patrol. And this is everything you are. En nu ga ik even een papiertje erbij pakken, want ik ga het volgende nummer aankondigen. Dus Mahalla Rai Band featuring Chantel. En het nummer heet Mahala Geyaska. Oftewel de soundtrack van Borat. her apart The Wombats en Let's Dance to Joy Division. Die stonden gisteren in de Evenaar in Eindhoven. Morgen staan ze in het Paard van Trooien Den Haag. En maandag staan ze in Tivoli Utrecht. En niet dat je daar nog naartoe kan, want allemaal stijf uitverkocht. Dat is jammer. Oh, en het volgende nummer zal ik wel ongetwijfeld eh, commentaar op krijgen. Maar ik had daar gewoon stiekem een beetje zin in. Dit is uh, gewoon jeugdsentiment. Tokyo Ghetto Pussy. Goeie naam ook. Ja, gaan we. you out on me for your criticize. Take a long, hard look at yourself. You're just a stonden afgelopen weekend nog op eh, London Calling in eh, Amsterdam. Dat is uh, eh, and en Good for Nothing. En uh, het is al ruim over half elf, dus het is tijd voor... Koorts Kumu. Koorts Kumu, oftewel Koorts Kutmuziek. Ik zoek weer de krochten af van het internet. En ik ben op zoek naar talentloze mensen die denken dat, het, dat iemand zit te wachten op hun videoclip en hun nummer. En eh, die krijg ik dan af in dit programma. En dan eh, noem ik het Koerts Dat is eh, eigenlijk heel kort in de bocht wat het is. En ik heb deze week weer eentje gevonden. Het is Wim Florak uit Oosterhout. weer een ontzettende kampsjaak natuurlijk. Want op een van de redenen zijn het altijd van die PVV-stemmers. En nou ja, die, die heeft dus een nummer geschreven. Althans, ik ga ervan uit dat hij het zelf geschreven heeft. Want ik geloof nooit dat iemand het ooit voor iemand anders zal, zal maken. En eh, nou ja, dan eh, laat hij al zijn eh, poëtische kanten laat hij zien. Het nummer heet dan ook Leuke Meiden. Want dat is waarschijnlijk het enige wat die jongen denkt. En de videoclip speelt zich af op het strand. En volgens mij heeft hij gewoon illegaal mensen staan filmen. Ook gewoon topless chicks en zo. Dat is schandalig. Goed, without further ado is de cumul van deze week. Dit is Wim Florak. Leuke meiden. Koerts Kuum. Zon, zee en de zomer. Sha la la la la la. Mooie tijd voor een dromen. Sha la la la la la. Overal mooie meiden. Ja. Sha la la la la la. dit hoor. Elke leuke meid heeft een fijne tijd. Weet je dat ik besta. Koerts Kuum. Eet een uitje, want winterkou is gelukkig verdwenen. Verdwenen. Ik dacht dat er geen einde aan kwam. Ik hoor hem alleen op links trouwens. Hier dat het dus heel erg is, maar goed. Oh, verschenen. Niemand die van koning Winter vernam. Koerts, Kumu. Zonder zee en de zomer. Tja la la la la la. talentje zitten. Overal mooie meiden, shalalalalala. Elke oh. leuke meid heeft een fijne tijd, ik weet weer dat ik besta. Eten uit je hand op het ketenstrand, shalalalalala. Shalalalalala. Elke zomer ben ik op te vinden. Kort kuum. Heel de dag in de zon en elke nacht feest. Elke nacht feest. Meisjes zweten mij snel om een vinger te winden. Om winden. in hun bal en geniet nog het meest. Oh, we gaan weer. Zon, zee en de zomer. Tja la la la la la. Mooie tijd voor een dromen. Koorts. Tja la la la la la. meid, heeft een fijne tijd, weet weer dat ik besta. Zonder oh, modulatie. la la la la la. Mooie tijd voor een dromen. Sha la la la la la. Overal mooie meiden. Sha la la la la la. Elke leuke meid heeft een fijne tijd, weet dat ik besta. Joep. Elke leuke leuke meid heeft eind aan in. Koorts Kumu. Wim Florak. En eh, gelukkig eh, is de fatsoenlijke muziek weer gewoon over twee oren verspreid. Dit is uh, Blink-182 um, After Midnight. Mijn zakken zagen hey, wil kopen wat je zien en We spelen katten, spelen Wij verschillen lijf, je bent niet voor stampen als een tijfje. Als gastje doe mijn pasje, breng mijn kleren, want ik blijf hier. Papa is thuis. Nee, de prins snel een beetje, anders droogt die nigger uit. Het vlees wordt gesneden, breng ik kijk uit het huis van papa. Van papa. Heerlijk lekker. Heerlijk papa gaat. Breng je ogenblikkelijk, papa zijn een glaasje. Praat money, papa verstaat je. Want dat is precies, papa's straatje. Papa gaat door, dat gaat. Want dat maakt papa, papaatje. Voorzitter van het team Papa is een haantje, noem hem zo Papa is Nee, de pink snel een biertje, anders doop die meer uit. Het vlees wordt gesneden, denk ik, kijk uit. Het ijs is van papa met de paplepel ingegoten. Papa doet weer dingen kopen, papa is gearriveerd. Breng me mijn slippers. De kip is gemarineerd met corrigerende tikken. Geen amicale grappen, ik heb niet met je geknikkerd. Het huis is van papa, blijven met je flikken. Er is geen in de keuken en woetkleen in de doos. Patat voor de kindertjes met appel en Papa is thuis. Ain't the place that'll beat you on this beat. Ik vind hem lekker. Nieuwe jeugd vertegenwoordig. Papa is thuis. En dit is minstens net zo lekker. Jamie Lidell. En Multiply. Keizerrijk. Zaterdagavond van 9 tot 11. De Young van Kensington. Eh, en dan kom je eigenlijk uh, langzamerhand al eh, aan het einde van, van Keizerrijk. Ik vind het ook heel jammer, maar ik, ik vond het fijn dat je het helemaal volgehouden hebt, de volle twee uur lang. En nou, volgende week ben ik er niet. week erop weet ik eigenlijk nog niet. Zien we dan weer. ondertussen kun je altijd met Twitter, dat is het Keizerrijk. Facebook, de Keizer. Of je stuurt me een mailtje. Of nou, je ziet maar. Je kan ook gewoon eh, negeren en wachten tot de volgende uitzending online staat. Want ze komen allemaal als podcast. Goed, eh, nou ja, je hoort hem al. Het is uh, eh, Kalkbrenner. Tot, uh, tot 11 uur. En ik, ik spreek je de volgende keer wel. Oké, tot de volgende knoop. Houdoe.